Stef Banstra met het NWS Journaal. Aan de No Kings-protesten in de Verenigde Staten hebben ongeveer 7 miljoen mensen meegedaan. Dat zegt de organisatie. In alle 50 staten, verspreid over ruim 2700 plekken, gingen mensen de straat op... om te protesteren tegen president Trump en zijn regering. De demonstranten vinden dat Trump zich meer gedraagt als een autoritaire koning... dan als gekozen president. Ze willen opkomen voor de Amerikaanse democratie. Ook zijn veel Amerikanen boos over het strenge immigratiebeleid van de regering. Twee opvarenden die een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied hebben overleefd... worden naar Ecuador en Colombia gestuurd om daar te worden vervolgd. Dat schrijft Amerikaanse president Trump op zijn sociale netwerk Truth Social. De Amerikaanse regering heeft sinds afgelopen maand meerdere aanvallen uitgevoerd op schepen in het Caribisch gebied. Volgens de VS zijn die boten volgeladen met drugs, al is daar geen onafhankelijk bewijs voor. In Tilburg is een man gisteravond in zijn huis overvallen. De politie is op zoek naar twee mannen die vermoedelijk in een kleine grijze auto zijn gevlucht. De bewoner werd door twee gemaskerde mannen met een vuurwapen bedreigd en geslagen. Ze renden met de buiten naar een auto en reden weg. De man raakte gewond door de mishandelingen. Hij is behandeld door ambulancepersoneel. En in Terneuzen hebben honderden mensen meegelopen met een stille tocht. Aanleiding is de dood van een moeder van 29 en haar dochter van 2 begin deze maand. De politie kwam toen af op een melding van een schietpartij. In de woning in Terneuzen vonden agenten het lichaam van de moeder en haar kind. De politie zei al snel dat er geen anderen bij hun dood betrokken waren. De stille tocht ging langs het huis van een familie waar veel bloemen en knuffels zijn neergelegd. Het weer vannacht helder bij 2 tot 6 graden. Lokaal is er kans op vorst. Later vandaag wordt het bewolkt, maar het blijft wel droog.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 Hold on, please. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. darling. How's the weather? baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there with but I just.